een Klomp met het NOS-journaal. 8% van de Nederlanders nog onbekend terrein. Onder de mensen die geen internet gebruiken zijn vooral 75-plussers. Toch zijn er in die groep steeds meer ouderen die wel internetten... omdat ze dat al deden toen ze nog jonger waren. Het is de vraag of Kiki Bertens komende dag de halve finale op Roland Garros kan spelen. De kuitblessure van de tennister is erger dan gedacht, zegt haar trainer Raymond Sluiter... Hij maakt zich zorgen en zegt dat het team er alles aan doet om ervoor te zorgen dat Bertens zich beter voelt. Ze moet tegen de nummer 1 van de wereld, Serena Williams. Mensen die een levenslange gevangenisstraf hebben gekregen... moeten na 25 jaar de kans krijgen om vrij te komen. Staatssecretaris Dijkhoff wil dat een adviescommissie gaat bekijken... of een gevangene daarvoor in aanmerking komt. Gevangenen worden ondervraagd door de commissie, maar ook nabestaanden en slachtoffers. Daarnaast moeten gevangenen een psychiatrisch onderzoek doorlopen bij het Pieter Centrum. Popartiest Prince is overleden aan een overdosis pijnstillers die hij per ongeluk heeft genomen. Dat zeggen artsen na onderzoek. Hij heeft geen zelfmoord gepleegd, zeggen ze. Het gaat om de sterke pijnstiller fentanyl. De wereldster werd in april doodgevonden op zijn landgoed. Prince was 57. De Gouden Strop voor Spannendste Boek van het Jaar is voor Esther Verhoef. Ze krijgt de prijs voor Lieve Mama, waarin een overval wordt gepland op het huis van een zakenman en zijn gezin. Het is ook het best verkochte boek van 2015. Er gingen ruim 125.000 exemplaren over de toonbank. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog, bij minima rond 15 graden. Overdag vallen verspreid over het land opnieuw buien. Daarbij is ook kans op onweer en hagel.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 got nobody Got hurt. <laughs>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 zijn. 5, 4, 4, 6 is mijn nummer. 5, 4, 4, 6 is mijn nummer.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl work should find a place to go and rest. I should find a place to lay my you.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 yourself get out of control. Baby,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 Thank you. feel it. I, I, I can feel it. I You do.